Premier Rutte zei dat in een debat met de Tweede Kamer over de lockdown... maar hij zei erbij dat daar niet te veel van verwacht moet worden. Veel partijen hebben grote moeite met de langdurige sluiting van het basisonderwijs... vanwege de gevolgen voor met name kwetsbare leerlingen. D66 en PvdA willen kijken of de scholen een week eerder open kunnen. Veel Caribische studenten die naar Nederland komen om te studeren... krijgen hier volgens de nationale ombudsman zoveel problemen... dat het ze vaak niet lukt hun studie af te maken. Zo krijgen ze nauwelijks studiekeuzebegeleiding... en is het lastig om een kamer te vinden. Zonder woning krijgen ze geen burgerservice-nummer... wat weer bureaucratisch gedoe oplevert. Dat zegt de nationale ombudsman die er onderzoek naar deed. Hij pleit voor een betere samenwerking aan beide kanten van de oceaan. Ieder jaar beginnen zo'n 1600 Caribische jongeren aan een studie in Nederland. Joe Biden heeft Pete Buttigieg gekozen als zijn minister van Transport. Buttigieg was tijdens de verkiezingen in de race voor de democratische nominatie... en dus een voormalige concurrent. Biden omschrijft hem als een patriot en een probleemoplosser... die alles in zich heeft om een van de belangrijkste posten in Bidens kabinet te vervullen. Biden wil miljarden gaan investeren in de Amerikaanse infrastructuur. De grote brand in het Friese Heeg bij een bedrijf dat elektrische boten bouwt is onder controle. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het pand toen de brand eerder vannacht uitbrak. De brandweer heeft delen van het pand gesloopt om de rookontwikkeling te verminderen. Het weer. Op veel plekken is het opgeklaard, maar er zijn ook plaatsen waar nog mist hangt... en waar het zicht minder is dan 200 meter. De temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Overdag blijft het lokaal hardnekkig misten. Op plaatsen waar de zon doorbreekt loopt de temperatuur op tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss. A man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them. They say they hear bells that jingle, but the bells are not on Santa. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, beware, beware of the man with the mistletoe mustache. the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day? But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache. might be a mistake that I'm calling you the slate, but these dreams I have. mistake that I'm calling you this late.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 Veel partijen hebben grote moeite met de langdurige sluiting van het basisonderwijs... vanwege de gevolgen voor met name kwetsbare leerlingen. De Nederlandse bevolking blijft de komende 50 jaar groeien, voorspelt het CBS. In 2063 wonen hier naar schatting 20 miljoen mensen. De grote brand bij een botenbouwer in het Friese Heeg is onder controle. De brandweer heeft delen van het pand gesloopt om de rookontwikkeling te verminderen. Het weer, de dag start grijs met wolkenvelden en lokaal mist. In de loop van de dag komt de zon er vaker bij en wordt het zo'n 8 graden.